Schenk me toch jouw liefde, kleine signorina. Ik wil alles geven om bij jou te zijn. Want zonder jouw liefde, kleine signorina, kan ik niet meer leven, niet gelukkig zijn. Ik denk nog zo dikwijls aan die uren terug, met haar in de zon aan het strand. Ik las in haar ogen van ons grote geluk en daarom schreef ik steeds weer in het zand. Schenk me toch jouw liefde, kleine signorina. Ik wil alles geven om bij jou te zijn. Want zonder jouw liefde, kleine signorina, kan ik niet meer leven, niet gelukkig zijn. Ik danste met haar alleen tot diep in de nacht, bij zachte muziek in een bar zon ging al op toen ik die schat naar huis toe bracht. En heel verliefd zei ik weer tegen haar. Schenk me toch jouw liefde, kleine signorina. Ik wil alles geven om bij jou te zijn. Want zonder jouw liefde, kleine signorina, kan ik niet meer leven, niet gelukkig zijn. Toen ik wegging van haar en dat mooie warme land gaf zij mij een kleine gouden ring. En ik heb haar beloofd bij ons afscheid aan het strand. Eens kom ik weer terug, mijn lieveling. Schenk me toch jouw liefde, kleine signorina. Ik wil alles geven om bij jou te zijn. Want zonder jouw liefde, kleine signorina, kan ik niet meer leven, niet gelukkig zijn.